Van 10 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de Brabantse gemeente Gielsen en Rijen komt mogelijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het bestaande centrum in Ter Apel in Groningen is overbelast... omdat er steeds meer migranten naar Nederland komen. De IND en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zoeken daarom naar een tweede plek. In Gielsen zit al een asielzoekerscentrum. Dat moet worden uitgebreid als er ook een aanmeldcentrum komt. Steeds meer mensen die iets kopen via internet worden opgelicht. Dan werd bijvoorbeeld iets besteld, maar niet geleverd. Tussen 2012 en 2014 steeg het aantal slachtoffers tot 90.000, zegt het CBS. Vooral hoger opgeleiden zijn de dupe, omdat ze vaker online iets bestellen en ook actiever zijn op internet. Hacken en identiteitsfraude namen juist af. Toevoegingen in huisnummers kunnen verschil uitmaken in de hoogte van de verzekeringspremie. Bij sommige verzekeraars is de premie op huisnummer 186a hoger dan op 186. Dat meldt de Consumentenbond. De organisatie ontdekte bij een vergelijking van autoverzekeringen... dat het verschil kan oplopen tot ruim 134 euro. Ook bij meer dan de helft van de inboedelverzekeringen... is de premie per adres verschillend. Verzekeraars maken ook onderscheid op basis van postcode. De Consumentenbond wil weten waar de verschillen vandaan komen. De verzekeraars willen dat niet zeggen. De Europese beurzen zijn na de winst van gisteren vanochtend met verlies geopend. De AEX verloor na een kwartier beurshandel meer dan 3 procent. In China waren er opnieuw verliezen. Ondanks nieuwe renteverlagingen van de Chinese overheid... sloot de beurs van Shanghai 1,3 procent lager. De Japanse Nikkei-index sloopt met een winst van meer dan 3 procent. Het weer, bewolking, maar vooral in het zuiden en oosten ook zon. Het wordt warm, 23 tot 27 graden. Later vanmiddag stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen ook regen en een graad of 17. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat 1 file in de regio Utrecht op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar staat tussen afrit Den Dolder en Klopend Reensweert 3 kilometer na een ongeluk met drie auto's.